Drie uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de Poolse hoofdstad Warschau zijn zowel aanhangers als tegenstanders van de rechtsnationalistische regering de straat opgegaan. De oppositie, van links tot conservatief, had zich verenigd in een protest tegen recente ingrepen van de regering bij media en justitie. Schattingen over het aantal betogers lopen uiteen van duizend tot enkele duizenden. De betogers riepen wij zijn en blijven in Europa. Daarmee spraken ze een steun uit voor Brussel, dat zich kritisch heeft uitgelaten over de machtspolitiek van de nationalisten. In Egypte zijn zes medeverdachten van oud-president Morsi ter dood veroordeeld. De rechter achter bewezen dat ze een grote rol speelden bij het prijsgeven van staatsgeheimen aan Qatar. Dat land was een van de grootste geldschieters van Morsi toen hij president was, tussen 2011 en 2013. Volgens justitie ontving hij een miljoen dollar voor het lekken van geheime documenten. Morsi staat ook zelf terecht in deze rechtszaak, maar de uitspraak tegen hem en nog drie anderen is uitgesteld tot volgende maand. Het uitstel wijst er volgens analisten op dat Morsi niet ter dood zou worden veroordeeld. Bij een snelheidscontrole op de A27 in de buurt van Almere is een automobilist opgepakt op verdenking van witwassen. De man had bij zijn aanhouding 19.000 euro bij zich. Hij kon niet vertellen hoe hij aan het geld was gekomen. De man kwam eerder met de politie in aanraking wegens het bezit van wapens en drugs. De mensen die bij hem in de auto zaten zijn ook aangehouden. Het is de eerste zomerse dag van het jaar. In de beeld werd het vanmiddag 25 graden, meldt Weerplaza. Gisteren werd op verschillende plaatsen in het land de 25 graden al gehaald... maar nog, nog niet op het centrale meetpunt van het KNMI in de beeld. Het bereiken van de eerste zomerse dag op 7 mei is relatief vroeg. Gemiddeld is die pas op 19 mei. Wie naar buiten gaat wordt geadviseerd zich goed in te smeren... omdat mensen binnen een half uur kunnen verbranden. Het weer, veel zon. Het is 22 graden op de Wadden tot lokaal 27 in de rest van het land. Ook morgen en maandag is er veel zon en dan wordt het een graad of 24. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag staat voor het knooppunt Burgerveen 5 kilometer na een ongeluk.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 Bij CFM gingen we terug naar de jaren 80. Wat een lekkere muziek werd er toegemaakt, hè? Joh, Shirley Roth en In The Evening. Uur 2, weer een druk uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl momenteel druk gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... tijdens de 12 uur van Zandvoort... Eh, de Henkoek Races, eh, gaan wij het tweede uur in. En wat gaan we daarin doen? Oh, zometeen gaan we weer schakelen met eh, onze collega Maurice Mulder... want die is eh, in het eh, centrum van Zandvoort aan het filmen. Want het is druk in het dorp. Heel druk. En natuurlijk niet, niet alleen in het dorp, maar ook op het strand. En natuurlijk met dit weer, wat wil je nog meer? Reuring in Zandvoort. Dus eh, met een, over een eh, anderhalf, tweetal platen gaan we weer schakelen met Maurice Mulder. Uiteraard rond de klok van half vier een vast item, de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier vast bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp eh, Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort... we volgen voor u de, de, tweede etappe van de Giro d'Italia... waarin Tom, Tom, Dumoulin gisteren de tijdrit won... waardoor hij vandaag morgen in het, in het Welke kleur mocht hij starten? In roze. In roze mocht starten. Er is momenteel een, eh, kopgroep van een drietal renners... een Spanjaard, een Italiaan en een Nederlander, Chalinga... die ongeveer een kleine zeven, of een, oh, rond de zeven minuten voorsprong hebben op het peloton... met nog 70 kilometer te gaan. Ook dat houden we voor u in de gaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. En weet je, Albert-Jan, wat we vanmiddag ook eh, volgen? Nee? De wedstrijd van de Veteranen 1. Oké. Ze spelen vandaag uit tegen de Koninklijke. Oh, de Koninklijke HFC. Stropdasje mee. Momenteel ruststand daar 0-1. Dus een mooie voorsprong voor de heren. Hmm. Lekkere muziek onderweg, ook eh, vanmiddag in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En heb je het eh, telefoonnummer van Albert-Jan? verzoek later zijn welkom hoor.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 Nou, zo nu dan een eh, wolkje op zijn tijd zou ik helemaal niet erg, hè Albert-Jan? Nee, ik vind het niet erg. Nee, zo is maar net. Als je op het strand zit, is het toch wel lekker als uh, echt het zonnetje schijnt. En wat je ook moet doen als je op het strand zit, de radio meenemen. kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. <laughs> Oh, wat zielig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast op CFM vanuit Zandvoort. En tot wel op 106.9 FM. hold back now. Yeah, let the music blijft een geweldige plaat, hè? Deze van de Stereo MC's en Last in Music. Ja, we gaan naar het eh, strand van Zandvoort. Wat heeft die eh, Maurice Mulder toch een rotjob, hè? Als verslaggever van CFM. Maurice? Ja, ik heb een eh, heel vervelend leven zo. Heel vervelend, want waar ben je nu? Ik sta nu aan de voetlijn ten oosten van strand 12 aan zee. Ik sta toevallig ook aan de zeekant. En ik moet zeggen dat het water wat ik net zei, dat het niet zo druk bezocht was, dat valt eigenlijk best wel mee. Want dan zag ik het vanaf boven op de boulevard. En als ik nou zo kijk in het water zo om me heen, dan uh, zijn toch voldoende voornamelijk kinderen aan het spelen in het water. Oké, en eh, eh, even, even, een vraagje tussendoor. Hebben die kinderen ook allemaal zo'n polsbandje om? Nee. Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ligt er nog een schone taak voor de reddingsbrigade klaar... Om, dat die mensen even zo'n polsbandje ophalen. Want volgens mij is het één grote mierenhoop, hoop, of niet? Nou, dat valt op zich nog wel mee. Het is laag water. Dus daardoor hebben we een eh, groot strand vandaag. En eh, ligt het niet als uh, nou, sardientjes in de blik, of haringen in de ton, hoe we het noemen. dus ligt wel wat verspreid gelukkig. Maar sowieso is het altijd wel aan te raden voor kinderen om polsbandjes om te doen. Voor het geval dat ze weglopen natuurlijk. Ja, nee, of uit het zicht van de, de aandacht van de ouders worden onttrokken, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, ja, eh, eh, bedoel daar... Ook, eh, zoals net ook reed er een hele grote viskar voorbij. Nou, je kind zal er maar achter weglopen. En dan binnen een split is het gebeurd. Ja. En, jij, jij, vroeg ook nog een hele prangende vraag over de, kleding. Ja. Nou, dat kan ik jou gaan vertellen als je dat wil, hè? Ja, want, want de laatste keer dat ik jou aan de telefoon had, stond je nog op het station. Nou, dan komen de mensen, zodra er een zonnestraal is, natuurlijk al, al met, met, heel weinig kleding richting Zandvoort. hoe ziet het er nou op strand uit? ik eh, zit nu naar een eh, groep van uh, negen man en vrouwen te kijken. Die hebben witsoets aan en t-shirts eroverheen. Die waren net aan het inlopen en weet ik wat. Dat zal wel een speciaal uitje zijn, want ik zie ook surfplanken liggen. Verder is het strand goed verdeeld in badkleding en gewoon textiel. Want af en toe als het zonnetje weg is en mensen die de eerste keer in de zon zijn ook... Ja. is het toch nog wel aan te raden om een beetje textiel aan te houden, zodat je niet helemaal verbrandt natuurlijk. Nee, je maar, Het is voornamelijk badkleding en erg leuke badkleed. Ik zit er ook eh, tussen, moet ik eerlijk zeggen. Oké, en eh, als het goed is zie je ook heel veel zonnebrandflesjes eh, staan? mag voor mij nog wel meer. Ik denk dat de meeste mensen het gewoon in hun tas gestopt hebben. Maar voor mij mag inderdaad nog wel meer zonnebrandflesjes zichtbaar aanwezig. Ja, hoe is het op dit moment met de windrichting? Hebben we nog een oostenwindje of komt hij weer uit het westen? Nee, hij is oosten. je, hij hoort het volgens mij wel een beetje. Kijk, hij komt eh, aflandig is hij, hè? heet het dan. Ja, ja en dat betekent eh, dat uh, de reddingsbrigade ook op zee aanwezig is... om ervoor te zorgen dat er geen mensen die te ver de zee op gaan. Ja, als je met een luchtbedje bent of je op zijn bandje... dan drijf je nu gewoon heel makkelijk af. Daarentegen staat er bijna geen stroming, ook bijna geen golfslag. Maar de reddingsbrigade die vaart op het moment volgens mij met vier boten, als ik het zo zie... Dus eh, ze zijn goed vertegenwoordigd om het eh, oog in het zeil te houden. En de veiligheid van het strand te waarborgen. Zodat we ook die blauwe vlag die we jongsleden weer hebben gehad. Ook gewoon helemaal eh, kunnen behouden natuurlijk. Ja, heb je al een van de vrijwilligers van de reddingsbrigade vandaag kunnen spreken? Hoe zij de dag tot nu toe ervaren? Nee, nog niet. Ik ben ze nog niet tegengekomen op het strand zelf. ik zie ze enkel nog op het water. Maar we lopen heel rustig aan zo direct richting de Zuidpost. En dan eh, denk ik dat ik wel iemand tegengekomen. Oké, dan gaan we je straks weer bellen, eh, Maurice. Dankjewel voor dit moment. Ja, graag gedaan. Oké, live vanaf het eh, strand bij AC was hij daadwerkelijk AC, hè, Maurice Mulder. En straks verderop in deze uitzending horen we meer, onder meer over de reddingsbrigade. Wat zij tot nu toe vandaag allemaal te doen hebben gehad. Hier is Echo Smit. really her style. got the same heartbeat, but hers has fallen behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're. she was fine. terwijl eh, wij vanuit de Tolweg Tina dit eh, programma aan het doen zijn... zijn we ook de tv aan het volgen natuurlijk. de roze show, de Giro, die eh, gisteren is gestart hier in Nederland. En het valt mij op, Albert-Jan. Daarom kom ik eigenlijk ook op deze plaats van Harpo uit de jaren 70. Geen movie star. Dat heel veel van die wielrenners, die hebben op hun shirt staan... Movie, star. star. Ja, zo kwam ik erop. Goed, even een tussenstandje. Het is, de beelden zijn prachtig van het Nederlandse land. Molens, bruggen, en een prachtige zon en het eh, peloton... Op, momenteel op eh, ruim vijf minuten achterstand op een drietal eh, ontsnappers. Een Italiaan, een Spanjaard en een Nederlander. En die luistert naar de naam Chalingi. Dus nog met een kleine 74 kilometer te gaan en 5 minuten voorsprong... gaan wij richting finish. We houden het voor u op in de gaten. En ik moet nog even een rectificatie doen over ten aanzien van de MotoGP... die morgen van start wordt, uh, gaat in, in Frankrijk en wel op het circuit van Le Mans. De startopstelling is als volgt. Op, uh, start Jorge Lorenzo uit Spanje... gevolgd door Marc Marquez uit Spanje. En Valentino Rossi start van een zevende plek. Hij staat wel derde in het WK met 58 punten... en Marc Marquez leidt het WK-stand na vier wedstrijden met 82 punten. Dus Jorge Lorenzo morgen van Pool, gevolgd door Marc Marquez, twee Spanjaarden... Op de derde plek Andrea Iannoni uit Italië. En zoals gezegd, op een zevende plek Valentino Rossi. We komen daar morgen natuurlijk uitvoerig tijdens Zandvoort op zondag weer bij u op terug. Nou, de top 2 was in ieder geval helemaal correct. Dat was helemaal goed. Ja toch, zo dadelijk de evenementagenda. Hou de radio aan op CFM Zandvoort. Hoor je wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Hier is Workouts. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're. work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on that night shift. but you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh, We can work from home, oh, oh, oh. yeah, girl, gotta work for me. Can you make a clap? No one asked for me. Yeah to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight boom, she take that genoeg heb ik mijn eh, werkgever nog niet zo gek gekregen. Work from home. <laughs> Lijkt me wel lekker hoor, Albert-Jan. Ja, nee, maar dat moet je thuis wel aanpassingen gaan eh, verrichten. Ja, rappe, rappe, dagen. Af en toe ook een beetje genieten van de zon. <laughs> Work from home, je hoorde de single van Fifth Harmony. Het is eh, drie minuten over vier, de evenementagenda. Ja, luisteraars en kijkers. Het is dit weekend de laatste mogelijkheid voor u... om de overzichtstentoonstelling van Frans Molenaar te bekijken. Want morgen om vijf uur sluit deze overzicht tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. En zoals u weet is Frans Molenaar eh, opgegroeid in Zandvoort... En via zijn vader kwam hij in de modewereld terecht. Hij vond de naam Molenaar in eerste instantie niet chic genoeg voor een internationale ontwerper. In Zandvoort heten alle visboeren Molenaar, zei hij ooit. Maar nogmaals, u kunt dit weekend nog genieten van de overzicht tentoonstelling van Frans Molenaar in het Zandvoort Museum. En terwijl wij met de evenementenagenda bezig zijn, wordt het druk gereest tijdens de, de Henkoek 12 Hours Zandvoort. En de finish wordt eh, vandaag rond de klok van 20 over 6 verwacht. Dus als u nog wat wilt genieten van racegeweld... en het is echt racegeweld op hoog niveau... Dan, eh, dan, dan kunt u nog even naar het circuitpark Zandvoort toe gaan... om het laatste gedeelte van deze 12 uur race te bekijken op het circuitpark Zandvoort. De finish van de Henkoek 12 nogmaals is staat gepland voor de klok van 20 minuten over 6. En vanaf vanmiddag was er een, eh, is er, is er een, eh, de opening van het strandseizoen bij Vibe Events plaats. En dan hebben we het over Tijn Akersloot, boulevard Paulusloot, nummertje 1. Een hele middag vol met allerlei uitdagingen en leuke gratis clinics. Van powerkiten tot beachtennis en van brandingsraften tot schatzoeken. En nog veel en veel meer. Dat alles bij Tijn Akersloot deze middag tijdens de opening van de Vibe Events. En als u denkt dat er morgen geen race geweld is op het circuitpark Zandvoort... nou, ik kan u gelukkig mededelen dat er morgen ook van alles eh, aan de hand is op het circuitpark Zandvoort. En dan heb ik het over de Japanse Autosportfestival. Japfest, zoals het genoemd wordt, het Japanse Autosportfestival op het Zandvoortse circuit. Met recht mogen ze dit jaar het grootste Europese evenement noemen... voor de liefhebbers van Japanse sportieve auto's. En dat is dus morgen op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit Japanse autosportfestival kunt u uiteraard terugvinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl En uh, eh, dat laatste jazzconcert, morgen ook eh, voor de zomerstop. Jazz in Zandvoort met Menno Daams en Ronald Jansen Heid, eh, Heidmaier. En dat is dus morgen. En het begint om half drie begint het concert tot half vijf. En jazzliefhebbers weten het inmiddels. Dat wordt allemaal verspeeld in Theater de Krocht aan de Grote Krocht 41. Dus morgen het laatste jazzconcert voor de zomerstop... met Menno Daams en Ronald Jansen Heijmaier. En dat begint om half drie. De entree is 15 euro. Meer informatie over de concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Gaan we naar 13 mei, 8 uur s avonds. Zing mee met Gree bij Rabbel. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen... met zeemansliederen en oude liedjes die worden gezongen... onder begeleiding van niemand minder Gree van den Berg. Het begint om 8 uur, de toegang is gratis en alles mag en niets hoeft. En dan hebben we het natuurlijk over Rabbel, Kerkplein 7. En dat allemaal op 13 mei. Zing mee met Gree bij Rabbel. 8 uur s'avonds. Entree nogmaals is gratis. Dan gaan we naar de algemene pubquiz. Ook op 13 mei. Die begint om 10 uur s'avonds. En het is ook de laatste quiz voor de zomerstop... bij eh, Café Koper op het Kerkplein. Laat de strijd maar beginnen. Dus algemene pubquiz op 13 mei vanaf 10 uur. Entree is 2,50 euro. En het speelt zich allemaal af in Café Koper. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van Café Koper... kunt u terugvinden op www.cafekoper.nl www.cafekoper.nl dan is op 14 en 15 mei wederom racegeweld op het circuitpark Zandvoort... tijdens de bekende Pinkster Races. En natuurlijk is CFM ook daar met live verslaggeving aanwezig. Met de Pinkster Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast een selectie van Nederlandse kampioenschappen omvat het raceprogramma op circuitpark Zandvoort... een internationale line-up van spectaculaire gastseries. Dat allemaal op 14 en 15 mei, de bekende Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie uiteraard op de website www.cpz.nl www.cpz.nl En ook op die 15e mei worden de klassieke liefhebbers eh, niet vergeten... want dan vanaf 3 uur is het weer tijd voor Classic Concerts... Martijn en Stefan Blaak. Martijn en Steven Blaak verzorgen op zondag 15 mei... het pianoconcert in de protestantse kerk tijdens de Classic Concertreeks. reeks. Het programma is nog onder voorbouw. Een half uur voor aanvang van de concerten is de kerk geopend. 15 eh, mei vanaf 3 uur. Entree 5 euro. En meer informatie over dit classic concert van Martijn en Stefan Blaak... kunt u uiteraard terugvinden op www.kerkzandvoort.nl. www.kerkzandvoort.nl Dan zijn we er nog niet, want op 15 eh, mei vanaf 4 uur barst het geweld op het strand los... tijdens Zandvoort Alive. En dat duurt tot in de 00.00 eh, uur diezelfde nacht. Voel je het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke vers gemaakte mojito opslurpt? Heel goed, Zandvoort Alive zorgt namelijk op 15 mei... weer voor een stranddag die je in ieder geval eh, vast goed in je agenda moet zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is eh, dus gratis. Laat de zomer maar komen op deze 15 mei. En dan hebben we natuurlijk over strandpaviljoen Mango's Beach Bar... en Brussels aan Zee Boulevard Bernard, strandafgang 14 en 15. Het wordt weer een swingfestijn vanaf 4 uur op deze 15e mei tijdens de Zandvoort Alive. Zo, dat was weer heel wat, uh, Albert-Jan. Dat was weer wat, Neem even een slokje water. Gaan we doen. Heel goed. ZFM Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, eh, 5 uur vanmiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en de radio aan, hè, want er komt nog heel veel lekkere muziek aan.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 Ja, de gemeente blijft maar eh, strooien met uitnodigingen, Albert-Jan. Klopt. Ja, weer reden. hè? Eerder in het programma hadden we al de uitnodiging voor aanstaande maandag... Eh, tijdens de informatieavond om in, omtrent het sanctiebeleid horeca hier in Zandvoort. Maar er, is nog meer, want op woensdag 11 mei vieren de wethouders... Uh, Schalik, Bluis en Kuipers samen met andere betrokkenen de start van de proef op, om de boulevard van Zandvoort aantrekkelijker te maken. Voor mij heb ik dat ook vaker gelezen. Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard... wordt deze zomer een proef gedraaid met een aantal maatregelen... om de boulevard aantrekkelijker te maken. Vorig jaar oh ja, is daar een start mee gemaakt met het plaatsen van kiosken... en een fitnesscircuit dat al door veel sporters is afgelegd. Op maandag 9 mei worden op de boulevard van het Venemaplein 22 palmbomen geplaatst. Het, het doel is om deze onderscheidende keuze te eh, kijken... hoe bijvoorbeeld een vergroening van de boulevard een bijdrage kan leveren... om de boulevard aantrekkelijker te maken. De bomen worden gehuurd tot en met september. Voor Pasen van dit jaar is ter hoogte van het Van Venemaplein aan de kustzijde... op twee plaatsen een duin gerealiseerd met helmgras en twee zitbanken... Ook op de Van Venemaplein boven de sportschool is een tijdelijke duin met helmgras gemaakt. De duinen op deze locatie blijven in principe tot 2020 liggen... of zoveel eerder als de boulevard opnieuw wordt ingericht... of het resultaat van de proef aanleiding geven om de duinen te verwijderen. Dan hebben we ook nog het muur van het Dolfirama. Oh, de afgelopen week is door vrijwilligers de muur van het Dolfirama wit geschilderd. Op 25 april van dit jaar is op een muur een weerbestendige fotoserie geplaatst... met als thema Zandvoort, vroeger, heden en toekomst. Met de foto's wordt de Zandvoortse identiteit aan het publiek getoond. De proef met de kiosken op de boulevard was vorig jaar een succes. Daarom worden in juni opnieuw drie kiosken geplaatst. De kiosken zijn iets anders dan vorig jaar. Ze bieden meer ruimte en ze zijn beter bestand tegen het weer. U bent van harte eh, uitgenodigd om aanwezig te zijn... bij de feestelijke start van de proef op de boulevard van Zandvoort. Nogmaals, de datum 11 mei, eh, de tijd 11 uur s morgens... en de locatie burgemeester van Venemaplein Zandvoort. Voor meer informatie verwijzen we u naar mevrouw Plantinga, communicatiegemeente Zandvoort. Nogmaals, eh, dus op woensdag 11 mei om 11 uur s morgens... de feestelijke palmbomen, extra duin en kiosken op de boulevard. Een, wederom een nieuwe start in een proef om de boulevard van Zandvoort aantrekkelijker te maken. En de kiosken, die eh, drie eh, stuks, die zijn te huur, hè? Gewoon even gaan naar www.zandvoortpromotie.nl. En wie weet zit jij van de zomer in een van deze drie mooie kiosken. Een stukje ruimer en eh, groter en mooier dan uh, verleden jaar. Dus wat wil je nog meer? schrijven deze groep niet met een C. Nee, het zal wel lekker zijn hè, bij deze warmte van vandaag. Maar met een G, Stay Gold hoorde je. En de wallpaper. Jawel, we gaan weer even naar het uh, roze partijtje kijken. In uh, Nederland hebben we het over de Giro. Ja, met prachtige beelden tussen, eh, in het gebied rond Arnhem en Apeldoorn. Eh, ze zijn op een kleine 60 kilometer van de finish. En de, er is nog een kopgroep van een drietal renners. Een Spanjaard, een Italiaan en een Nederlander. Chalinga. <laughs> zeg je? En, en, een, koe. <laughs> die, hoort, die hoort er ook bij, ja. Nee, inderdaad. Nog een kopgroep van eh, drie man. Spanjaard, Italiaan, Nederlander, Chalinga. Ze hebben nog een voorsprong van 4,16 uh, eh, seconden op het peloton... met nog een kleine 60 kilometer te gaan. Dus we houden nu op de hoogte. Maar nu geheel iets anders. Eh, de nieuwe naam van het voormalig eh, gemengd Zandvoorts Koperensemble is bekend. De wapenzangers van Zandvoort namelijk. Dat onthulde Theo Verburg eh, een week geleden... tijdens de eerste zangavond van dit koor in het Wapen van de Zandvoort. De belangstelling voor die avond was overweldigend. Circa 50 mannen en vrouwen zongen er lustig op los. Zeemansliederen, smartlappen en shantykoren... ze werden allemaal uit volle borst meegezongen... op de accordeonsklanken van Gerard Bosman... Iedereen voelde zich meteen thuis op deze nieuwe locatie. De uitbaten Brigitte en Rob van het Wapen wisten niet wat ze meemaakten. Dit hadden we ze niet verwacht, al dus Brigitte. Ik hou wel van die muziek, helemaal gezellig. In feite was alles bij het oude gebleven, inclusief de loterij met leuke originele prijzen. Theo Verburgt hield na afloop een goed gevoel over aan de start van de, van de wapenzangers van Zandvoort. Bijna alle bekende gezichten die je bij Café Koper zag waren hier nu dan ook van de partij. En wat ik ook leuk vind, is dat een aantal jonge mensen is aangeschoven. En het is een geweldig begin van wat iets heel erg moois kan worden. Dus nogmaals, eh, het voormalig gemengd Zandvoorts koperensemble... heet en repeteert eh, tegenwoordig in het Wapen eh, van Zandvoort... onder de naam Wapenzangers van Zandvoort. En tegenwoordig heel veel activiteiten op het Gassersplein bij, bij het Wapen. Klopt. Bijvoorbeeld op 5 mei hadden ze ook een geweldige band. Twee zangeressen, ze noemen zichzelf BEM... Met een uitroepteken, maar die konden zingen, joh, die dames. Moet je maar eens op eh, Facebook kijken, dan eh, kom je de clipjes nogal tegen. Is echt leuk. Nog twee platen in de tweede uur van dit programma, waaronder deze van 21 Pilots Stressed Out.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 Pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Leuk hè, deze nieuwe zin van 21 Pilots. Je hoorde hem bij CFM op zaterdagmiddag. Dit was Stressed Out. Vandaag 27 graden in Zalvoort. Heerlijk warm en een eh, zonnetje erbij. En dat betekent uh, over volle terreinen richting Zandvoort en richting strand en centrum. Jawel, brengt ons meteen bij de laatste plaats voor het nieuws weer van 4 uur. Hier zijn de Pasadena's en Riding on the Train.